Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet gaat de komende dag verder onderhandelen over nieuwe maatregelen om de asielinstroom te beperken. De ministers van de vier regeringspartijen zijn er vannacht niet uitgekomen. Bronnen melden dat het overleg vastzit na eerdere positieve signalen. Maar tot een breuk is het dus nog niet gekomen. De onderhandelingen gaan onder meer over de wens van premier Rutte... om de gezinshereniging van een grote groep asielzoekers met een tijdelijke status in te perken. Rutte zou hebben aangestuurd op de val van het kabinet door deze eis op tafel te leggen... want het was bekend dat de ChristenUnie hier niet mee akkoord zou kunnen gaan. De zorguitgaven zijn vorig jaar met 1,2% gestegen, heeft het CBS berekend. De totale kosten van zorg, welzijn en kinderopvang bedroegen 126,2 miljard euro. Dat de groei relatief laag is, komt doordat de corona-uitgaven vorig jaar grotendeels wegvielen. Zo was er veel minder geld nodig voor testen, vaccineren en de coronabonus voor zorgpersoneel. Aan de andere kant namen de kosten voor maatschappelijke opvang fors toe met ruim 50 procent. Dat is een gevolg van de toegenomen instroom van asielzoekers. OceanGate schort al zijn activiteiten op na het ongeluk met de Titan. Dat meldt het duikbedrijf op zijn website. OceanGate kwam vorige maand groot in het nieuws toen diepzeeduikboot Titan vlakbij het wrak van de Titanic implodeerde. De vijf inzittenden kwamen om, onder wie de oprichter van het bedrijf Stockton Rush. De Amerikaanse en Canadese autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de implosie om herhaling te voorkomen. OceanGate had nog twee expedities naar de Titanic op de planning staan in juni volgend jaar. Of die nu van de baan zijn is onduidelijk.